Burgemeester De Vos van Nieuwegein vindt dat het kabinet duidelijkheid moet geven... over hoe gemeenten met hun Roma-gemeenschap moeten omgaan. Hij wil een discussie over etnische registratie van deze groep. De Vos is voorzitter van het platform Roma Gemeente, waarin tien gemeenten zitten met een grote gemeenschap Roma-Zigeuners. Volgens de van De Vos is het een groep met problemen die geholpen moet worden. Maar daarvoor moeten de problemen wel eerst in kaart worden gebracht. Dat is moeilijk, omdat het registreren van etniciteit verboden is. Als een gemeente bijvoorbeeld subsidie aanvraagt om Roma-kinderen naar school te krijgen wil het ministerie weten hoe groot het aantal kinderen is dat niet naar school gaat. De politie in Friesland heeft een onderzoek naar de melding van een baby in een plastic zak gestaakt. Begin deze maand zei een meisje dat ze langs de weg in Wolvega een baby had zien liggen. Een vrouw die achter haar had gefietst had de baby meegenomen en gezegd dat ze naar het politiebureau zou gaan. Daar heeft zich nooit iemand gemeld. De politie zegt dat er geen spoor van bewijs is voor het verhaal van het meisje en laat de zaak verder rusten. In het tweede kwartaal van dit jaar zijn er 24.000 banen bijgekomen, vergeleken met het kwartaal daarvoor. Het is voor het eerst in ruim een jaar dat de werkgelegenheid van kwartaal op kwartaal groeit. Volgens het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek, is dit een omslag van krimp naar groei. Die wordt vooral veroorzaakt door de toenemende vraag naar uitzendkrachten in de zorg, het onderwijs en bij de overheid. Vergeleken met een jaar geleden daalde de werkgelegenheid nog wel met 63.000. De economie groeide het afgelopen jaar 2, het afgelopen kwartaal 2,2 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat is een fractie meer dan eerder geraamd. Het weer vanochtend vrij zonnig, maar in het westen neemt de bewolking snel toe en volgen er buien.